Uur. Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een woning aan de Jensiusstraat belaagd. Gisteren ontplofte er een explosief. Deze nacht werd het pand beschoten. Net als gisteren raakte niemand gewond. Rotterdam wordt al maanden geteisterd door nachtelijk geweld. Waarschijnlijk veroorzaakt door rivaliserende drugsmendes. Op Mallorca zijn vijf Duitsers gearresteerd die een Duits meisje van 18 zouden hebben verkracht. Zij had aanvankelijk met één van de Duitsers afgesproken... maar belandde uiteindelijk in een hotelkamer met vier van zijn vrienden. De mannen van begin 20 dwongen haar tot seksuele handelingen. Het meisje wist op een bepaald moment te ontsnappen en vluchtte naar de politie. In Zuid-Korea hebben reddingswerkers zeven lichamen uit een ondergelopen tunnel gehaald. De tunnel liep vrijdag razendsnel vol met water toen een nabijgelegen rivier overstroomde door aanhoudende regenval. In de tunnel van 685 meter lang werden zo'n 15 voertuigen compleet verrast door het stromende water. Er worden nog steeds mensen vermist, maar de kans dat zij nog leven is nihil. Een zeezeiler uit Australië en zijn hond zijn gered nadat ze twee maanden op de stille oceaan hadden rondgedobberd. Tim Shaddock was in april met zijn catamaran uit Mexico vertrokken voor een reis naar Polynesië. Na ongeveer een maand viel tijdens een storm al zijn apparatuur uit. Pas afgelopen week werd zijn boot ontdekt door een tonijnvisser... die zijn koers verlegde om Shadok en hond Bella op te pikken. Shaddock vertelde dat ze hadden overleefd door regenwater op te vangen... en rauwe vis te eten. Hij was flink afgevallen en had een baard, maar verder was hij nog gezond. Het weer. Vanochtend staat er een stevige noordwestenwind. In de loop van de middag wordt het rustiger bij maxima rond 22 graden.